Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Door de economische crisis worden er minder baby's geboren, zijn er minder huwelijken en meer echtscheidingen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat berekend. In tijden van recessie zijn mensen minder tevreden met hun leven. Niet verrassend zijn mensen zonder baan ongelukkiger dan mensen met een baan. Maar ook mensen die wel werk hebben maken zich zorgen. Het planbureau verwacht daardoor meer zelfdodingen en pogingen daartoe. Dat er minder kinderen geboren worden komt volgens het SCP door de grotere bestaansonzekerheid. Als het aantal geboortes niet stijgt als het economisch weer beter gaat, kan dat op langere termijn gevolgen hebben voor het aantal werkenden en daarmee voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, vreest het planbureau. Op Terschelling heeft iemand vermoedelijk een bom van het strand meegenomen. Het roestige voorwerp werd donderdag gevonden. De politie kon niet meteen vaststellen dat het een bom was, maar gaat er wel van uit. De plek op het strand werd direct afgezet met linten en de bom werd in het zand begraven. De politie zette ook een bord neer met een waarschuwing voor ontploffingsgevaar. Toen de explosieve opruimingsdienst op het strand kwam om de bom onschadelijk te maken, was alles verdwenen. Op het sportgala van NOC-NSF is wielrenster Marianne Vos opnieuw uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Vos won dit jaar onder meer voor de tweede keer de wereldtitel veldrijden. Sportman van het jaar werd turner Erpke Zonderland, die op het WK tweede werd op het onderdeel rekstok. Sportploeg van het jaar werden de estafette zwemsters die wereldkampioen werden op de 4 keer 100 meter vrij. Monique van der Vorst werd gekozen tot gehandicapte sporter van het jaar. Ze won onder meer zilver en brons op de WK Handcycling. Louis van Gaal werd door zijn collega's gekozen tot coach van het jaar. Hij leidde voetbalclub AZ afgelopen seizoen naar de landstitel. Het weer, vannacht temperatuur tussen min 1 en min 8 graden, plaatselijk mist. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking met tegen de ochtend kans op gladheid door sneeuw of natte sneeuw die zich overdag over het land verspreidt. Middagtemperatuur tussen min 1 en plus 3 graden.